De omvang van de Duitse strijdkrachten werd toen teruggebracht van 230.000 naar 170.000. Burgers zouden het beroepsleger kunnen ondersteunen... indien Duitsland in NAVO-verband de buitengrenzen van het bondgenootschap moet verdedigen... schrijft de krant op basis van het conceptdocument. PvdA en ChristenUnie willen dat burgers makkelijker overheidstaken... zoals ouderenzorg en inrichting van de buurt kunnen overnemen. Een initiatiefnota, die moet leiden tot een wet... presenteren de partijen in het programma 1 Vandaag. Volgens de plannen moet een samenwerkingsverband van burgers voorrang krijgen bij een gemeentelijke aanbesteding. De partijen hopen dat het op deze manier makkelijker wordt voor burgers om overheidstaken op zich te nemen. Volgens PvdA-leider Samsom zit er meer waarde in als mensen iets zelf doen in plaats van een grote multinational. De Nederlandse Olympiërs zijn bij de RAI in Amsterdam gehuldigd. Het vliegtuig met het laatste deel van de Nederlandse sporters uit Rio landde vanmiddag op Schiphol. De speciale oranje Boeing 777 werd door twee F-16's begeleid. Na de landing is Team NL naar Amsterdam gebracht en daar kwamen ze een half uur geleden een podium op. Waren minder bezoekers dan op werd gerekend. Morgen gaan de sporters langs bij premier Rutte en het Koninklijk Huis. Verder worden ook nog veel sporters in hun woonplaats gehuldigd. Sascha de Boer keert terug op televisie. De oude nos journaalpresentator wordt presentator bij het KRO-NCRV-programma Brandpunt. De Boer werkte tot mei 2013 voor de NOS. Daarna ging ze zich volledig richten op fotografie. Brandpunt wordt vanaf 6 september uitgezonden in een vernieuwde opzet... gepresenteerd vanuit een studio. Het weer. Overal schijnt de zon flink. Het wordt tussen de 25 en 28 graden. Morgen wordt het nog warmer. Op veel plaatsen wordt het dan 30 graden.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 Ik zeg bonjour mon amour Moi, ma selle, tu es très belle. Elle, elle, elle, Je suis néerlandaise. Oh, je parle un petit peu français. Elle zag er zo verlegen lachen. Kan niet geloven dat het echt was, zij de mijne zijn.